7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanwege de sterke wind rijden in Limburg tot zeker half negen vanavond bijna geen treinen. Er zijn bomen omgewaaid en op het spoor terechtgekomen. In Noord-Brabant is er ook op verschillende plaatsen schade aan het spoor of aan de bovenleiding. Ook zijn er problemen met de bovenleiding op de internationale verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Het zuiden en het gebied rond de grote rivieren hebben nog steeds last van onstuimig weer, maar de wind neemt wel af. Op verschillende andere plaatsen is er ook stormschade. In Goes waaide een dak van een huis en in Geldrop is een man gewond geraakt toen een boom op zijn auto viel. In Amsterdam zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor een klimaatmars. Volgens de organisatie waren er zo'n 40.000 deelnemers. De gemeente telde er in ieder geval 35.000. Veel deelnemers aan de mars hadden spandoeken of protestborden bij zich. Eén daarvan met de tekst... De dinosaurus dacht ook dat hij tijd had. In Ethiopië is een Boeing 737 neergestort. Het toestel stortte vanmorgen neer met 157 mensen aan boord... kort na het opstijgen vanaf de hoofdstad Addis Ababa. Niemand heeft de ramp overleefd. Er waren voor zover bekend geen Nederlanders onder de slachtoffers. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er was vanmiddag enige tijd onduidelijkheid over Nederlandse doden bij de vliegramp. Mogelijk door verwarring van de woorden Dutch en Deutsch. En Ajax heeft thuis gewonnen met 4-0 van Fortuna Sittard. De achterstand op koploper PSV is daarmee teruggebracht tot 5 punten. Feyenoord, dat derde staat, speelde gelijk bij Vitesse 1-1. AZ, dat vierde staat, speelde ook gelijk bij PEC Zwolle 0-0. En FCM Heracles werd 1-1. Het weer de komende uren neemt in het zuiden de wind geleidelijk af. Verspreid vallen buien, in het noorden kans op natte sneeuw. Morgen weer buien en vanaf het middaguur veel wind langs de kust...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 Luister maar naar Bourbon Hound. Geweldig. In de tweede uur tevens aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Tiptoppers. Ook de cover van de week komt langs. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Ik schrijf veel. Het betekent niet dat ik goede liedjes schrijf, maar ik schrijf wel veel liedjes. Dus ik denk dat als je door blijft gaan, je er beter van wordt. Hou love and do it staat nu scherp. You said you're gonna leave me alone. Why don't you haul off and do it? Said when you're back to back, you're good as gone. Why don't you haul off and do it? You told me get used to being alone at home. I'm gonna get right to it. So if you're gonna leave me on my own, why don't you haul off and do it? Walking on eggshells, it's a good living hell, just waiting for the other shoe to drop. Living with the threat of not knowing what is next. I can't take it anymore, it's gotta stop. I've had it up to here, it's more than I can bear. I'm about to say just screw it. So if that's your plan to get another man, why don't you haul off and do knowing what is next, I can't take it anymore. It's got to stop. I've had it up to here. It's more than I can bear. I'm about to say just screw it. So if it's your plan to get another man, why don't you haul off and do it? if it's your plan to get another man, why don't you haul off and do it? Why don't you haul off 1981 bracht Suzy Boggess haar debuutalbum Suzy uit in eigen beheer. Vier jaar later trok ze naar Nashville. Na nog enkele jaren ploeteren werd ze aangenomen in Dollywood, het attractiepark van Dolly Parton.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 Ze zijn ook country en die fans houden ook van hen. Outlaw is terug te vinden op hun nieuwe album. Wat bracht Casey Kearney ertoe om als songwriter een heel album met covers op te nemen. Het antwoord is simpel. Gewoon omdat de fans erom vroegen. De cover van deze week. Lazy yellow moon coming up tonight, shining through the trees. Crickets are singing and lightning bugs are floating. across the field where the creek turns back down the old stump road. I'm gonna take you to a special place that nobody. had nog nooit van Lou Card gehoord en toch heeft hij al vijf albums op zijn naam staan... waarvan Appalachian Boogie er één is. you presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn... of inmiddels in de vergetelheid verdwenen zijn. Ik plaats een gedenksteen. In 1969 tekende Barbara Mandrell haar eerste platencontract bij Columbia. Toen ze in 1975 naar ABC Records ging, kwamen de successen... Met Sleeping in a Single Bed scoorde ze in 1978 haar eerste nummer 1 hit.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 Ook op stielgitaar wist Barbara Mandrell te imponeren. Crossroads, nummer 1 country hit. wrong. I don't wanna be right. If being right means living without you, I'd rather live a wrong than right. My mama and daddy say it's a shame, it's a downright disgrace. But as long as I got you by my side, I don't care. if it means living without you. I don't wanna be around if it means sleeping alone at night. I don't wanna be around. Loving you is wrong. I don't wanna be around. Loving you is wrong. No, I don't wanna be around. Crossroads, number 1 country hit. I see. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Tyson Pryor met Another Day, Another Buck. Aanstekelijk werk. voeg ik graag als opmerking toe. I walked in just 18 to say the least. I was green I said, take this job, I don't need it much anymore. I'm gonna be a guitar man singing in the promised land, and I get some front row tickets just for you. He said, What are you saying? You just quit? Tell me just the meaning of it. I thought that you were loving what you do. I said, What I love is a picky and When I'm on stage, I'm the fucking king, and that's a feeling I might never get from you another day. pushing that old broom. Over Kristen J. Lloyd is weinig bekend. Het merendeel van haar songs schrijft ze zelf, zo ook Told You So. don't have to tell me the stakes are high. It's standing there glaring me in the eye, but still I, still I gotta try. I know what you think of me, making fun of everything I wanna be. So you think that's funny? Well, you better laugh while you can, cause the joke's on you, my Getipt voor de top. In deze rubriek weer enkele tiptoppers van mezelf. Van Venice is My Love Waits For You op single verschenen. Evenals Every Little Honky Tonk Bar van George Strait. Vooral laatstgenoemde song spreekt mij aan. country. happens in The fire that burns the Brooks Dunn krijgen de steun van Luke Combs bij de herbewerking van Brand New Man, hun tophit uit 1991. Ik heb een afspraakje op de hoek. De Motel Mirrors herinneren mij eraan. Dus ik moet afscheid nemen. Tot volgende week. Dag. Meet me on the corner like we did night. Meet me on the corner, far away from the light. When we wanna be alone, we have to be discreet. None of my neighbors ever need to see you walking down my street. So meet me on the corner, like we did last night. Meet me on the corner far away from the light. I can't get you off my mind. Can't wait to see you again. Tell your fella not to wait up late. Just going out with some friends. So meet me on the corner like we did last night. Meet me on the corner far away from the light.